De politie denkt dat de daders elkaar nadoen en gelooft niet dat er een echte dreiging is. Ook in Utrecht blijft een school vandaag voor de zekerheid dicht nadat er dreigberichten waren binnengekomen. Drie drugsuithalers kregen het vannacht wel erg benauwd toen ze vastkwamen te zitten in een container in de Rotterdamse haven. Ze belden zelf de politie en verklaarden geen lucht meer te krijgen. De drie zouden tussen de 18 en 25 zijn en worden nog verhoord. Er moet een verbod komen op behandelingen die autisme zouden genezen. Dat vinden ouders van kinderen met autisme. Kinderen moeten tijdens die behandelingen bijvoorbeeld ongecontroleerde bewegingen afleren. Volgens deze brancheorganisatie vindt driekwart van hen de behandeling traumatisch. We zien dat het in Nederland steeds vaker gebruikt wordt. Op korte termijn lijkt het ook succesvol, want het leert kinderen minder uiterlijk gedragingen vertonen van autisme. Eh, maar dat is natuurlijk de buitenkant. Dit is gewoon schadelijk. Het zijn geen aapjes die je moet trainen. De staatssecretaris van Volksgezondheid wil met behandelaars en ouders in gesprek over deze autismebehandeling. En het is zeker, Arne Slot is ook volgend seizoen nog trainer van Feyenoord, zegt hij tegen het AD. Er was veel belangstelling vanuit het buitenland, maar daar gaat hij niet heen. Verslaggever Armand Afsaroglu denkt dat die buitenlandse clubs misschien niet echt doorpakten... terwijl Feyenoord zelf dat juist wel deed. Ik denk ook dat het wel een rol speelt dat er een mega-aanbieding voor hem klaar ligt. Arne Slot gaat een van de best betaalde trainers in de geschiedenis van de Nederlandse competitie worden. Nou, dat is ook mooi meegenomen. En er staan mooie potjes op het programma, want Slot mag met Feyenoord volgend seizoen de Champions League in. Het weer, dat is vandaag veel zon, maar ook wat wolken. En aan zee is het een graad of 15. In Limburg tikken ze de 20 aan. Morgen opnieuw veel zon, maar ook een vrij krachtige wind bij 15 tot 19 graden.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 De drone-aanval van eerder deze maand op het Kremlin... was volgens Amerikaanse inlichtingendiensten het werk van Oekraïne. De Amerikanen zouden zich baseren op onderschepte gesprekken... van Oekraïense inlichtingendiensten. Ouders van kinderen met autisme willen een verbod op behandelingen tegen autistisch gedrag. Bij een belangenorganisatie kwamen afgelopen jaar 450 klachten binnen over de therapieën. In Amsterdam hebben een kleine 20 scholen de afgelopen dagen te maken gehad met bedreigingen. De politie heeft tot nu toe geen aanwijzingen voor een reële dreiging. Het weer droog bij 15 tot 20 graden.